Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft in Zurich spoedoverleg gevoerd... met de voorzitters van de zes continentale voetbalbonden. De vergadering ging over het corruptieschandaal bij de FIFA... maar over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Blatter de oproep van de Europese voetbalbond UEFA... om voorlopig geen nieuwe voorzitter te kiezen, naast zich neerlegt... Ook de UEFA vergadert vanmiddag in Zurich. De 53 Europese voetbalbonden bepalen daar hun strategie voor de FIFA-vergadering morgen. Een Marokkaanse man is in Tunesië opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis. Bij die aanslag vielen in maart 22 doden, onder wie veel toeristen. De verdachte werd aangehouden bij een controle aan de grens met Libië, zei het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken tegen het persbureau AFP. Het is de tweede Marokkaanse verdachte in deze zaak. Hij zou indirect bij de aanslag betrokken zijn geweest. Vorige week werd in Italië ook al een man van Marokkaanse afkomst opgepakt. En direct na de aanslag waren al negen Tunesische verdachten aangehouden. Kledingwinkels verkopen nog altijd veel minder dan voor de crisis, ondanks het toegenomen consumentenvertrouwen. Het omzetniveau ligt 15% lager dan in 2008. Dat meldt het economisch bureau van de ING. Volgens de onderzoekers wachten mensen bij het kopen van kleding op de uitverkoop en andere hoge kortingen. Caroline Wozniacki is in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Deense tennister verloor in twee sets van de Duitse Julia Görges. Wozniacki is de tweede favoriet die is uitgeschakeld in Parijs. Gisteren verloor de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep in de tweede ronde. Het weer bewolkt en buien, later ook af en toe zon. Het is 14 tot 18 graden. Morgen eerst vooral in het westen en noorden wat buien. Pas later op de dag ook in de rest van het land. In het weekend minder buien en zachter. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat tussen Schiphol en Sloten 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Sloten zijn daardoor drie rijstoken dicht.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 We zijn te beluisteren op de kabel via 104.5 in de ether op 106.9. En op het internet kunt u eh, inschakelen op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan weer lekker twee uur heerlijke muziek draaien. Eerst even Ruud en Dolly nog bedankt voor eh, ZFM Lunch. En morgen zijn ze er gewoon weer. En wij gaan heerlijk aan de muziek met de Stones en de Trogs. Veel plezier. Trogs met de zanger Reg Presley. Gecomponeerd door eh, Chip Taylor, Wild Thing. En we begonnen met een eh, track van het live album Stripped. Waar onder andere ook opname eh, opnamen uit Paradiso op staan. De Rolling Stones met het bekende Dylan nummer Like a Rolling Stone. De afgelopen week was ik op twee plekken in Nederland. De eerste paar dagen in Holten en de laatste in Hippolytushoef. En daar in Hippolytushoef op de camping heerlijk bij een houtvuurtje een drankje, lekker beschut tegen de wind... werd er veel muziek gedraaid via de telefoon. En dit was een van die mooie nummers. Awa, awa, awa, awa, awa, kodwa ezinsukwini zanamhla awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it Diamonds on the soles of her shoes He's a poor boy, empty as a pocket Empty as a pocket with nothing to lose Sing tonight na na ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta na na ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. and I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. exactly what I was talking about. I'm talking about time. got diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. het eh, magistrale album Graceland uit 1986. Paul Simon en Diamonds on the Soles of Her Shoes. Eh, we zijn weer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... en we moeten twee weken behandelen. Want verleden week eh, hebben we er niets aan gedaan natuurlijk. In totaal zeven nieuwe binnenkomers dus 20 mei. Op 20 mei waren dat er drie en op 27 mei vier. We beginnen met 20 mei natuurlijk nieuw op 39. De Bachelors met hun tweede hit Marie. Marie. 1965 nieuw op 39 The Bachelors en Marie.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 I pray, and if my bird can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Billy J. Kramer en de Dakota's, nieuw op 35, Trains and Boats and Planes. Dawn en Phil, die vinden we terug als hoogste nieuwe binnenkomer in de week van 20 mei 1965. Eigen compositie van de heren Everly's met The Price of Love, nieuw op 29. John en Phil Everly, nieuw op 29 op 20 mei 1965. Dat was de hoogste nieuwe. En dan gaan we door naar de nieuwe binnenkomers van 27 mei van 50 jaar geleden. Vier nieuwe. En de eerste op 37. The Kings, Set Me Free. Set Me Free. En er waren nog vele nieuwe hits die volgden. Van de ene grote naam gaan we naar de andere, The Who. Eh, in 1965 nieuw op 35, op 28 mei. Anyway, Anyhow, Anywhere. Gecomponeerd door uiteraard Pete Townsend, maar samen, en dat was uniek, met Roger Daltrey. Anywhere, The Who. En dat was inderdaad ook de enige compositie waar Pete en Roger samen aan gewerkt hebben. Ehm, nieuw op 33, de Dave Clark 5. Alleen maar grote namen deze week die nieuw binnenkomen. En de Dave Clark 5 met eh, Come Home. As I write my letter today Tears start falling from my eyes. I remember things we used to say and the ties that bind our love. Only one thing I want to do: come home. Clark 5 met Come Home. En dat was nieuw op 33. De hoogste nieuwe komt binnen op 24. Is daarmee de, natuurlijk meteen de zogenaamde... De klapper van de week, Dat zou ik maar even gemeld hebben. Maar we draaien hem ook speciaal voor Carla Boot. Want zij was deze week jarig. Hier is Elvis Presley met eh, Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. the meaning of contentment. Now I'm happy with love. Just a plain and simple child. pray the Lord that I'll grow strong. searched, I've searched, I've searched, I've searched but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one One accord. Yes, we gather in the chapel. just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down. then your burdens will be light. And you'll surely find the album On Every Street. of waren de Dire Straits met Heavy, Heavy Fuel. Gaan we naar de tip van Willem. En die komt van eh, het jaar 1965. Het is een track van een groep uit Ierland, Dam. En het heet How Long Baby. Can this love of ours go on? How long? How long, I know, I know you've been doing me wrong. You've been seen all over town playing the field, putting me down. How long can this go on? How long? How long, baby? Must you treat me like a fool? Don't you know? You're breaking the rules. Do you think it's only a game? Way that you're acting, you drive me insane. How long? van Willem, How Long van Damn, How Long Baby. Ze hebben niet heel erg lang bestaan, maar wel heel veel mooie muziek ons nagelaten. Eh, we gaan luisteren naar ehm, eh, Carly Simon. En zij had eh, een aantal grote is, maar dit was wel haar allergrootste van de LP No Secrets uit 1972. You're So Vain. You're So Vain. Carly Simon uit 1972 van de LP No Secrets. En het, secret, eh, het geheim was eigenlijk over wie gaat dit? Iedereen, nou niet iedereen, maar sommigen dachten Mick Jagger. Maar eh, anderen dachten weer Warren Beatty, de filmster. En de, het ego van Warren was groot genoeg om te zeggen van... natuurlijk gaat het over mij. Goed, weten we dat ook weer. We gaan naar de Class of 55... Dat zijn vier rock eh, rock'n'roll grootheden wier carrière in dat jaar begon. Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Lewis en Carl Perkins. Die maakten dus in 1986 een eh, cd, The Class of 55. En daar draaien we een track van en die heet Big Train. gaat hij nog even een paar minuten door. Maar dan kunnen we geen laatste plaat meer draaien. En dat willen we toch wel eigenlijk. Dat waren Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins... met Big Train uit 86. En de laatste is van de Outsiders uit Nederland. Geschreven door Wally Tax. En het is de laatste van dit eerste uur. En het heet Summer is Here. It's a golden wonder day, the flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky, and you and I, we're all feeling good, like we knew we were. And you and me, we all agree You were made for me, the sun and the sky And you and I, we're so happy together We could almost cry There's no need to hurry No need to hesitate We're never too early We are never too late There's no need to worry to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. Summer is here and you're so near. The weather's fine. Summer is here. your mind. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day, the flower to be, and you and me. We all agree, you were made for me. The sun in the sky, and you and I. We're so happy together, we could almost cry. There's no need to hurry. We ain't we're doing the best we can. I'm loving you. There's no need to worry. The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night. As we wait for the night. As we wait for the night. Dat ze, de Outsiders, met Summer is hier uit 67, geschreven door Tax en Splinter.